ik ben Michel met het nieuws van NOS op 3. In Haaksbergen mogen inwoners volgend jaar meedenken over de voorwaarden voor een nieuw AZC. Volgend jaar komt daar waarschijnlijk een referendum over, zoals gisteravond door de gemeenteraad besloten. Op een groot scherm keken honderden inwoners mee hoe het besluit werd genomen. En deze man vertelt waarom die daarbij was. Om te demonstreren tegen het AZC. Al de mensen die of dat hier staan, die zijn er tegen. En ik ook. Ik blijf er gewoon bij dat die mensen gewoon de kans moeten krijgen om te gaan werken. En als ze dan gewoon werk hebben, nou, dan mogen ze van mij allemaal blijven. Ons doel is bereikt. Het referendum is er door. Maar wanneer het referendum precies wordt gehouden, dat is nog niet bekend. Het tellen van de stemmen via de post is in volle gang... en dus is het nog steeds niet zeker wie de verkiezingen heeft gewonnen. Daardoor kan ook het formatieproces nog niet beginnen... want de winnaar die krijgt er in het voortouw. Maar D66-leider Jette zal waarschijnlijk wel een bak koffie gaan drinken... met de partijleiders van de VVD en het CDA... verwacht politiek verslaggever Ewout Kiviet. Want ja, ook als de PVV het initiatief krijgt, als zij de grootste zijn... Eh, dan zal dat ja, waarschijnlijk vrij snel mislukken binnen een week... en moet Jette van D66 de kar gaan trekken. Eh, en dat wordt alsnog een heel lastige puzzel voor hem. Want ja, wat wel zeker is, is dat eh, een kabinet zou komen... met D66, VVD en CDA, maar dat is samen 66 zetels. En voor een meerderheid heb je er 10 meer nodig... Dus met z'n drieën redden ze het niet. Trick or Treat. Vandaag is het 31 oktober en dus Halloween. Dat betekent griezelen met monsters, heksen en enge horrorfilmfiguren. Het uit Amerika overgewaaide feest werd in Nederland populair na corona... maar de populariteit lijkt nu wel af te nemen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer die bezocht een Halloween winkel... om te kijken of mensen al klaar ervoor zijn. Doen jullie veel aan Halloween? Ja, we gaan naar een feestje morgenavond, dus eh, dat wordt wel leuk. Ik heb ook een kostuum gekocht. Wat heb jij gekocht? Van eh, Star Wars. Ziet heel eng. Ja, ik ben hier al twee keer geweest, alleen de eerste keer durfde ik er niet in met gevaar voor eigen leven ging onze verslaggever ook nog eens door de Halloween carwash in Hoofddorp. Daar kloppen enge types op je auto. Ja, en als je pech hebt, maken ze ook nog eens je deur open. Ik <laughs> heb hier drie huilende kinderen in de auto. Ik pies in mijn broek. Geweldig, heerlijk dit. Vind je leuk? Vind je het niet leuk? Ja, hij vindt het heerlijk, de kinderen niet. Niet iedereen zit er dus op te wachten. Krijg je nog het weer? Het is een grijze dag met in het westen wat lichte regen. In het oosten is er wat meer zon.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 bij aanslagen in Pakistan. De orkaan Melissa heeft op Jamaica 19 levens geëist. De schade is groot en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Melissa kwam dinsdag aan land op Jamaica als orkaan van de zwaarste categorie. Voor het eerst is in Australië een verdrag gesloten tussen de deelstaatregering en de lokale inheemse bevolking. Doel is het verkleinen van de kloof tussen Aboriginal en Straat bevolking en andere inwoners van de deelstaat Victoria. Het weer grijs met af en toe wat zon bij maximaal 15 graden. Dit is ZFM. I start but can't complete.